Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het midden van Italië is er. Er zijn nog geen berichten van slachtoffers of schade. Het epicentrum lag bij de stad L'Aquila op zo'n 10 kilometer onder het aardoppervlak. In hetzelfde gebied ten oosten van Rome zaten al honderdduizenden mensen zonder stroom door hevige sneeuwval. Het leger is ingezet om te helpen. In Mali zijn bij een explosie op een militaire basis in Gao zeker 25 mensen om het leven gekomen, meldt een legerwoordvoerder. Het gaat om een zelfmoordaanslag met een voertuig. In het gebied zijn militairen actief uit verschillende landen, waaronder Nederland. Zojuist is bevestigd dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. In het getroffen legerkamp zitten militairen uit Mali zelf. Lelystad Airport mag uitbreiden. De Raad van State heeft bezwaren van omwonenden en de vogelbescherming afgewezen. En dus kan deze maand nog de schop in de grond. Schiphol wil dat vakantiegangers vanaf april 2019 ook via Lelystad kunnen vliegen. Daarom wordt de start- en landingsbaan verlengd en breder gemaakt. Ook komen er meer parkeerplekken en taxistandplaatsen. Op termijn moeten er 40.000 vluchten per jaar vertrekken vanaf Lelystad Airport. In Rotterdam zijn een dode en een zwaar gewonde gevallen bij een ongeluk met een goederenlift. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de politie is de lift mogelijk naar beneden gestort... of juist omhoog geschoten door een technisch mankement. De schade aan de lift is groot. De dader van de aanslag in de nachtclub in Istanbul had eigenlijk willen toeslaan op het populaire Taksimplein, melden Turkse media. Hij zag daarvan af omdat het plein intensief werd beveiligd. De man zou een emir van islamitische staat in Raqqa een filmpje hebben gestuurd van het plein. De emir droeg hem op daar een aanslag te plegen. Toen dat onmogelijk leek, moest hij van de emir een ander doelwit zoeken. Op oudjaarsavond, rond 10 uur, koos hij vervolgens nachtclub Reina als doelwit... omdat er niet veel beveiliging te zien was. Kort daarna schoot hij daar 39 mensen dood. Het weer in het noorden meest bewolkt, nu nog net boven nul. In het zuiden geregeld zon en lichte vorst. De rest van de week blijft het rustig en vrijwel droog winterweer.